7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kinderen presteren het best in een klas met kinderen van hun eigen niveau. Ze scoren bij CITO-toetsen zo'n 10% beter dan kinderen in klassen waarin het niveau sterk uiteenloopt, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Een andere conclusie is dat kinderen het meest leren van docenten met goede sociale vaardigheden en niet per se van leraren die zelf goed kunnen rekenen of lezen. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn 14 mensen om het leven gekomen. De dader blies zichzelf op in of bij een minibus waarin Nepalese beveiligingsmedewerkers zaten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Een aanslag op een bus met ambtenaren vorige maand was het werk van de Taliban. In Orlando is de aanslag van vorige week op een homobar herdacht. Tienduizenden deelnemers met kaarsen en regenboogvlaggen vormden een menselijk lint rond een meer in Orlando. Kort daarvoor was er aan de hemel een echte regenboog te zien. Vorige week zondag schoot een Amerikaan van Afghaanse afkomst in Orlando 49 bezoekers van homobar Pulse dood. Hij werd zelf doodgeschoten door de politie. Het dopingmiddel EPO lijkt bij goed getrainde wielrenners geen effect te hebben. Dat is de voorzichtige conclusie van Nederlandse onderzoekers. Die lieten gisteren 48 wielrenners de Mont Ventoux beklimmen. De helft met EPO en de andere helft met een placebo. De renners met doping bleken een fractie minder snel dan de controlegroep. Volgens de onderzoekers werkt EPO alleen bij mensen die ongeoefend zijn. De Cleveland Cavaliers hebben de beslissende zevende wedstrijd van de NBA-finale gewonnen. Ze versloegen regerend kampioen Golden State Warriors met 93-89. Het is de eerste NBA-titel voor de Cavaliers, die halverwege de finale serie nog met 3-1 achterstonden. Het is voor het eerst dat een basketbalteam in de NBA-finale zo'n achterstand goed maakt en alsnog de titel pakt. Het weer vanuit het westen trekt regen over het land.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 Er staan nu al 19 files op eh, de A4 richting Amsterdam tussen Ipenburg en Zoeterwoude 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp. Voor het knooppunt De Hoek staat 2 kilometer door een ongeluk.